Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In een stilgezette trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij... eerder op de avond bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij in Rotterdam om 9 uur was al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, een man van 20. Voorafgaand aan het schietincident zou er ruzie zijn geweest tussen meerdere mensen. Om de tweede verdachte op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd.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 En ze zou ook na zijn dood gebruik hebben gemaakt van zijn persoonsgegevens, zegt de politie. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over... voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed... na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie... is maar weinig terechtgekomen, vinden de partijen als de PVV, de PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren... is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen gisteravond in een debat. En ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. Voetballer Vinicius Junior van, wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler van Real Madrid werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. Daarvoor kreeg hij rood van de scheidsrechter. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende vijf wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. Het weer vrij helder en droog.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 Be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want. Be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on.